De raad noemt het inkorten van vaartijden... en het eerder aflossen van de schipper als voorbeelden van maatregelen. Volgens de Raad moet Rijkswaterstaat bovendien de bevoegdheid krijgen om bij extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer stil te leggen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de veiligheid van hulpverleners en medische voorzieningen. Uit een inventarisatie blijkt dat in de afgelopen twee jaar iedere week geweld is gebruikt tegen een hulpverlener, een kliniek of een medische post. In totaal waren er sinds 2016 1200 gewelddadige incidenten in 16 landen. Het Rode Kruis noemt de aantallen onaanvaardbaar en in strijd met het humanitaire oorlogsrecht. De hulporganisatie vindt dat het tijd wordt voor actie en komt daarom met een campagne tegen het geweld. Drie gemeenten die voorop lopen bij het aardgasvrijmaken van wijken... willen daarvoor meer geld van het Rijk. De bewoners van die wijken in Utrecht, Woerden en Wageningen... moeten hun huizen aanpassen voor 2030. Ze vrezen dat ze daarbij op kosten worden gejaagd, staat in de Volkskrant. De kosten die per huishouden gemaakt moeten worden... variëren volgens schattingen van enkele duizenden tot 30.000 euro. Bij noodweer in de Indiaanse deelstaten Uttar Pradesh en Rajasthan zijn tientallen doden gevallen. Op veel plaatsen zijn huizen verwoest en is de elektriciteit uitgevallen. Ook is er veel vee dood gegaan. Volgens de Indiaanse nieuwssite NDTV vielen in Uttar Pradesh zeker 45 doden door zware regenbuien die gepaard gingen met onweer en hagel. De deelstaat Rajasthan is vannacht getroffen door een zandstorm. Daarbij zouden 27 mensen zijn omgekomen. Het weer, het is droog en zonnig. Het wordt 13 tot 16 graden. Vannacht lokaal kans op vorst. Morgen opnieuw zon en een graad of 17.